Maar daar is volgens de gemeente niet genoeg plek. Verslaggever Ertin van den Berg is bij het protest. De demonstranten zijn hier naar het eh, Malieveld geleid. Zo'n paar honderd betogers staan hier nu. Het zijn overigens niet alleen boeren, maar ook sympathisanten van de Nederlandse actiegroep Nederland in Verzet. Die pakken dit protest aan om ook hun punt te maken gericht tegen het beleid van de overheid. En dan duurt in de loop van de middag dit programma tot een uur of vier, vijf. Dat is de verwachting. Er zijn twee mensen opgepakt. Die stonden toch bij het gebouw van de Tweede Kamer te demonstreren. In de buurt van Parijs begint nu een stille tocht voor Niall van 17. Hij werd dinsdag doodgeschoten door een politieagent. Gebeurde na een achtervolging. Niall zat met twee andere jongens in de auto. Ze gingen er vandoor tijdens een verkeerscontrole. Nu hoort correspondent Frank Renaud. Op een gegeven moment moest de Mercedes stoppen met de drie jongens erin... omdat ze in een file voor een stoplicht terechtkwamen. De twee politiemannen zeiden toen tegen de chauffeur, de 17-jarige Niall... dat hij moest stoppen en dat hij zijn sleutel uit het contact moest halen. Dat deed hij niet. De auto reed weg opnieuw en toen is er dus één keer geschoten. Afgelopen nachten waren in meerdere Franse steden rellen vanwege de dood van Nayal. 150 mensen werden opgepakt. En dat wordt weer wat drukker in de ruimte. Ook Virgin Galactic van zakenman Richard Branson begint met commerciële vluchten om mensen de ruimte in te schieten. En om vijf uur vanmiddag onze tijd is het zover. Voor Branson is het een droom die uitkomt. I remember as a kid looking up to space and, just marveling at the moon landing and imagining people on the moon. Aan boord gaan drie Italianen, een begeleider en twee piloten mee. In totaal zal de vlucht 90 minuutjes duren. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. En morgen zon met af en toe een bui en dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.